De wedstrijd is inmiddels weer hervat en Feyenoord leidt. In tegenstelling tot vorig seizoen worden duels na twee onderbrekingen niet meer definitief gestaakt. Dat hoeft niet meer als de dader meteen wordt aangehouden en een speler of scheidsrechter geen letsel heeft opgelopen. Het nieuwe bestuur van de Partij voor de Dieren vindt het niet nodig om een integriteitsonderzoek naar partijleider Esther Ouwehand te laten doen. Dat maakt de bestuursvoorzitter bekend op het drukbezochte ledencongres. Het nieuwe bestuur ziet op dit moment geen concrete aanwijzingen dat zo'n onderzoek nodig zou zijn. De Oscar-inzending Sweet Dreams is met acht nominaties de grootste kanshebber bij de Gouden Kalveren. De nominaties voor de belangrijkste Nederlandse filmprijzen werden zojuist bekendgemaakt tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht. De prijzen worden vrijdag op de laatste dag van het filmfestival uitgereikt. Als je nieuw bent in Nederland, dan is er natuurlijk één ding wat je direct opvalt in het straatbeeld. Al die fietsen die we hebben. Maar als je die niet gewend bent, kan het rijden op zo'n ding best intimiderend zijn. In Amsterdam sprak AT5 met speciale fietsdocenten die mensen hiermee helpen. En daar is juist nu veel vraag naar, vertelt deze docent. De tramkaarten zijn heel duur. Mensen kunnen makkelijk op hun fiets springen en naar de kerk gaan, naar de markt zo beetje. En deze cursist vertelt hoe het voelde toen het haar eindelijk lukte om erop te rijden. When you, you learn and you, you can go with the bicycle, you find that happiness. <laughs> And, and I go, I make tour, I'm a lot of happy. Ja, heel gelukkig. Het weer, het is zonnige, droge dag. Ook vanavond blijft het droog. Morgen gaan we veel wolken zien. Maar in de middag worden die wolken dunner en het wordt warm. 20 tot 23 graden. ZFM, Dit is Helene de Geest van de AWD. Het is heel druk het hele weekend al in de regio... en dat heeft te maken met de afsluiting van de A10 Zuid. Door omrijders is het daardoor heel druk op de A9, Diemen-Alkmaar... tussen Knap en Diemen en Aalsmeer, 13 kilometer file en 25 minuten oponthoud... Op de A10 zelf voor knooppunt Watergaasmeer ook 10 minuten verdraging. Verder is er op de A10 bij knooppunt Koenplein op de Ring West een ongeluk gebeurd richting Zaanstad. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Haarlem is de verdraging een kwartier.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 Me and number one are through. There won't be too much to do. Just smile when I feel blue. And there's not much left of me. What you get is what you see. Is it worth I leave it up?